Waarom? Zeg mij waarom ben ik alleen en altijd eenzaam? Waarom? Zeg mij waarom noem niemand mij eens bij mijn voornaam? Ik heb ook nooit een vrouw die mij zei met me uitgaat. Waarom, zeg mij waarom, moet ik alleen staan? Ach ja, ik heb een werk, verdien mijn geld, dat is mijn leven. Het is allemaal, het is allemaal voor mij. Maar ik zou zo graag iets willen geven. Zolang ik dat niet kan, ben ik niet blij en blijf ook eenzaam. Waarom? Zeg mij waarom moet ik alleen? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen. En bouw daar een gezin waar ik mijn leven mee kan slijten. geluk. Het liefste morgen. Nu droom ik het weer.